Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Tientallen jonge vrouwen in opvanghuizen durven niet naar de dokter... omdat ze bang zijn dat hun gewelddadige ouders of partner erachter komen waar ze zitten. Mijn collega Michelle Peters sprak met verschillende vrouwen die in een safehouse zaten en zich niet altijd veilig voelden. Isa en Noor vertelden me dat ze maandenlang klachten hadden, maar niet naar de dokter durfden. Omdat ze bang waren dat hun ouders of ex-vriend erachter zouden komen waar ze behandeld waren. Dat komt doordat ze een zorgverzekering deelden en in dat dossier staat dus al die informatie. Tot je achttiende sta je namelijk bij je ouders op een verzekeringspolis en dan kan het zijn dat zij een seintje krijgen als je hulp nodig hebt. Vertelt de Stichting 4 die meiden in zulke situaties als deze meiden ehm, naar de tandarts of naar de dokter of naar het ziekenhuis gaan... als je dat gaat factureren, dat komt meteen in je dossier bij de zorgverzekeraar. En die meiden staan bijna allemaal op de polis van hun ouders... Dus ja, dan weten die ouders gelijk waar ze zitten of een partner weet waar ze zitten. Er is wel een speciale regeling voor minderjarigen die anoniem zorg nodig hebben, maar verzekeraars weten dat niet altijd. En de politiek wil nu gaan onderzoeken hoe ze dit probleem kunnen aanpakken. En het is even geleden, maar er is weer coronanieuws. Het RIVM onderzocht welke maatregelen het beste en het slechtste werkten tegen de verspreiding van het virus. Het sluiten van scholen leverde bijna niks op. Maar het sluiten van niet-essentiële winkels zoals tuincentra en kledingzaken... en het verbod om met groepen samen te komen hadden juist wel weer effect. Steven Berghuis draagt de komende tijd de aanvoerdersband bij Ajax. De andere Steven, Bergwijn, heeft een hamstringblessure opgelopen en ligt er een tijdje uit. Hoe lang die blessure precies gaat duren is een beetje afhankelijk van zijn herstel, zegt trainer John van het Schip heb ik nog het weer voor je. In het noorden vallen een paar buitjes en voor de rest is het droog. Het is tussen de 11 en 14 graden. En vanavond blijft het ook droog, dan opklaringen. En dan koelt het af naar een graad of 8.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 en de Voedsel- en Warenautoriteit doet daar onderzoek naar. Dat meldt RTL Nieuws. Het Israëlische leger bereidt een aanval voor op Rafah in het zuiden van de Gazastrook. Burgers moeten daar weg en Hamas moet worden uitgeschakeld, zegt premier Netanyahu. Maandag gaat premier Rutte naar het Midden-Oosten voor overleg met Israël en de Palestijnen. Ajax moet het de komende weken zonder aanvoerder Steven Bergwijn doen. De aanvaller is uitgeschakeld vanwege een hamstringblessure. Het weer, vanavond en vannacht droog, morgen grijs bij een graad of 12. I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you?